12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 25 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University... die alle beschikbare cijfers bij elkaar optelt. Van bijna 16,5 miljoen mensen is bekend dat ze weer zijn hersteld. Het wereldwijd aantal geregistreerde coronadoden staat op 842.702. In Montenegro worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Vraag is of de socialistische president Djukanovic aan de macht kan blijven. Hij leidt het land met zijn DPS sinds 1991. Djukanovic belooft nieuwe investeringen en een lidmaatschap van de Europese Unie. Terwijl oppositiepartijen waarschuwen voor corruptie. In de opiniepeilingen is de voorsprong van de DPS de afgelopen tijd geslonken... door een conflict met de orthodoxe kerk. Analisten verwachten dat Djukanovic de verkiezingen gaat winnen... maar dat hij steun moet zoeken bij andere partijen om een regering te vormen. Bij confrontaties tussen Black Lives Matter-demonstranten... en aanhangers van president Trump... is vannacht in de Amerikaanse stad Portland een man op straat doodgeschoten. In Portland wordt sinds de dood van George Floyd in mei... volop gedemonstreerd door Black Lives Matter-activisten. Vannacht gingen ook honderden aanhangers van Trump de straat op... Ooggetuigen zeggen tegen de New York Times dat een groep mensen op straat ruzie begon te maken met mensen die in een auto zaten. De man die is doodgeschoten droeg een petje met een embleem van een extreemrechtse groepering uit Portland. Of er iemand is opgepakt is niet duidelijk. Ook in Kenosha waren er weer demonstraties tegen politiegeweld. Aanleiding is het neerschieten vorige week van Jacob Blake door agenten. President Trump heeft aangekondigd dat hij dinsdag Kenosha wil bezoeken. Het weer, af en toe zon en er kan een bui vallen.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 Eh, vanuit Zandvoort op deze regenachtige zondagmorgen 30 augustus. 11 uur, het tweede uur jazz op ZFM. En we zijn begonnen met het nummer eh, The Girl From Ipanema. Die kennen we natuurlijk allemaal van Stan Getz. En dit was zeker een nummer wat, wat niet door Stan Getz is gespeeld... maar door Amy Winehouse. Van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht... Het eerste uur eh, stond helemaal in het teken van eh, de saxofoon. Dat zal nog een beetje blijven terugkomen in het, eh, in het tweede uur. maar we gaan ook een heleboel andere dingen en leuke muziek spelen in het tweede uur. Ik ben gek op big band muziek en zeker ook artiesten van Nederlandse bodems. Maar we hebben ook artiesten van, van alle andere windstreken van deze aarde. En zo gaan we ook verder met uh, Dexter Corden, met Mana de Carnaval. ook wel genoemd eh, Long Tall Dexter. Komt uit Los Angeles, tenorsaxofonist. En eh, is eigenlijk ook uit dezelfde tijdgeest als een Stan en eh, dat, grote, dat soort grote namen. Hij is geboren op 27 februari 1923. Allemaal het begin van de vorige eeuw. Ehm, wie ook een hele grote is, en dan niet zozeer op het gebied van uh, saxofoon, is Oscar Peterson. Oscar Peterson is een, Canadese jazzpianist. En hij eh, leerde van zijn vader eigenlijk op eh, vijfjarige leeftijd trompet spelen en piano. Maar omdat hij eh, ziek werd, tuberculose, heeft hij zich verder helemaal geconcentreerd op, de, op het pianospel vanaf zijn zevende. Het volgende nummer is van Oscar Peterson, Night Train. van Oscar Peterson. Prachtig nummer. Ladies and Gentlemen dit is een album wat eh, uitgebracht is door eh, George Michael. En dan zou je denken George Michael en jazz. Ja, inderdaad, want hij heeft een nummer daarop uitgebracht eh, op het album Ladies and Gentlemen Desafinado, Samen met Astrid Gilberto. Van Astrid Gilberto hebben we het eerste uur ook al een paar nummers gespeeld. Maar deze is Desafinado samen met George Michael. ga dit prachtige nummer van eh, Dexon Corden even onderbreken. En uh, mede ook omdat het nog een kwartier duurt. En dat is wel erg veel van hetzelfde. Ik krijg net via de WhatsApp, via mijn vrouw te horen... dat wij eh, van ZFM af en toe uitvallen op de radio. Ik hoop dat u daar geen last van heeft. Ehm, deze uitzending stond centraal de saxofoon. En als je over de saxofoon en jazzmuziek hebt... dan mag je het natuurlijk nooit, of mag je nooit iemand vergeten... zoals een Charlie Parker. In het eerste uur hebben we natuurlijk aan Ruud Brink en heel veel aandacht besteed aan een eh, Nederlandse saxofonist uit Haarlem. En maar Charlie Parker, een Amerikaan, geboren in Kansas City, speelde saxofoon vanaf zijn zevende. En hij was eh, geen sinds een wonderkind, maar oefende als een bezetene. Op zijn vijftiende gebeurden er eigenlijk eh, drie dingen... die eigenlijk de rest van zijn leven gaan betekenen. Charlie Parker besloot zich volledig aan de muziek te wijden. En Charlie Parker werd tijdens een eh, jam-sessie door Joe Jones... op een vernederende wijze van het podium gestuurd. En daardoor was dat was ook mede de reden, denkt men... dat eh, Charlie Parker naar de heroïne greep. En dit laatste, dat hij verslaafd werd aan heroïne... heeft eigenlijk de rest van zijn leven eh, betekend... totdat hij in 1955 een uh, derde zelfmoordpoging deed... en die dan ook lukte en dat hij op tragische wijze kwam te overlijden. Maar zoals gezegd, Charlie Parker, ook wel de beurt genoemd... omdat hij kan zingen op een saxofoon... Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is uh, eh, Tiny's Tempo van Charlie Parker. Parker. En zeker als je eh, het, saxofoon centraal staat in een programma... dan mag Charlie Parker ook wel de beurt genoemd. Zeker niet missen in, eh, in de uitzending. En weet je zeker eigenlijk ook niet mag missen als de saxofoon centraal staat... dat, is eh, Dave Warren, ook wel bekend als Dave Brubeck met zijn kwartet. Waarbij Dave Brubeck zelf geen saxofoon speelde... maar in zijn kwartet Paul Desmond de saxofonist was. En een van zijn Ehm, bekendste nummers natuurlijk die, die zij uitgebracht hebben. En wat ik ook een eh, fantastisch nummer vind, omdat het een vijfkwartsmaat is... dat is eh, Take 5 van het eh, Dave Brubeck Quartet. Yeah. Mm-hmm. Eh, in de jazzmuziek. Zo'n 40 jaar geleden had mijn vader een, eh, ik weet het nog heel goed, een blauwe Simca 1000. Ik zat ik op de achterbank en dan werd er een cassettebandje afgespeeld. En dan ook voornamelijk met dit nummer erop, Take 5 van het eh, Dave Brubeck kwartet. Ik denk dat daar ook mijn voorliefde voor jazzmuziek is ontstaan. En nou ja, ik zie hier zo'n 40 jaar later heb ik een, een jazzprogramma, presenteer ik een jazzprogramma bij ZFM. Hartelijk goedemorgen nog vanuit het eh, Zandvoort... waar iets het zonnetje gaat schijnen, heb ik het idee... en dat de regen misschien een beetje voorbij is. Eh, we hebben natuurlijk eh, vandaag heel veel jazzmuziek gespeeld met saxofoon... en ik wil toch ook mijn voorliefde voor voor jazzmuziek met orkesten en big bands laten horen.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 Prachtig nummer. Eh, op mijn zoektocht naar eh, leuke muziek voor de, voor de uitzending... ben ik ook iets tegengekomen van een Nederlands televisieprogramma. Dat televisieprogramma heet De Beste Zangers. En bij De Beste Zangers is altijd één item en dat is de duetten. Nou heb ik een duet gevonden. Ja, het is wel jazz gerelateerd, maar het is wel ja, ik zou zeggen oordeel zelf. Het is een duet van Lee Towers en onze eigen Alan Clark. En het heet The Lady is a Tramp. Shall we do it together? She gets too hungry for dinner at eight. She adores the theater, but never come late. She never bothers with anyone she hates. Now that's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem no dressed in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free wind in her hair, life without care. Hey, she's broke, but it's oak, hates California. It's so cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets much too hungry, babe, to eat a dinner ready. Oh, and she adores the theater, but she never comes late. She never bothers when anyone she hates. Hey, that's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with barons or earls. Right. Never make a darling trip with him and pearls. And she won't dish the dirt with the rest of the girls. Well, oh, that's why the lady is a tramp. She loved the free, fine, wild, knocked out, cool, groovy wind in her hair. Yeah, life without care. She's broke, but it's hope. Hey, it's California. California. It's so cold and it's damp. So damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. The lady is a tramp. Lee Towers en uh, eh, Alan Clark, je gelooft het toch niet, met uh, The Lady is a Tramp. Prachtig uh, eh, vertolkt, ook met een prachtige band erachter, big band muziek. En als je het over big band muziek hebt, dan, dan heb je natuurlijk ook over Dennis van Aarsen... die vorig jaar door heel Nederland is getoerd met een eh, big band. En over eh, toeren en over theaters gesproken. Theater De Krocht, die gaat 6 eh, september weer open. Voor het eerst na de coronacrisis. Met een fantastische Amerikaanse jazzzangeres Deborah Carter. Er zijn twee concerten. keer om half vier en eentje om zeven uur s avonds. het maximale aantal bezoekers is 50 bezoekers per concert. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. En wat wel absoluut noodzakelijk is dat men van tevoren eh, reserveert. Maar ik vind het heel fijn dat in eh, Zandvoort Theater de Krocht weer open is... en met een leuke jazzprogramma. En zoals gezegd, eh, ik ben gek op, op big band muziek... en ik ben ook gek op jonge Nederlandse artiesten... die een jazzgenre ambiëren en daar ook proberen succesvol in te zijn. En nou, dat lukt Dennis van Aas zeker. En met het nummer wat ik nu ga spelen, Modern World heeft hij ook de Voice 2019 gewonnen. En het nummer is eigenlijk een nummer van Anouk. En het is een pop-rock versie. En het is heel mooi gearrangeerd naar een uh, big band versie. Zoals gezegd, uh, onze eigen Dennis van Aarsen met Modern World. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. They suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense and hey Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Dennis van Azen met eh, Modern World. 26 jaar, geboren in Dordrecht, woont nu in Beeldhoven. Hij is afgewezen voor de Rock Academy omdat hij niet goed genoeg was. En luister eens wat een fantastische stem deze jonge Nederlandse man heeft. Het is echt een, eh, een aanwinst voor de Nederlandse jazzmuziek. Uh, We zijn weer aan het einde gekomen van het tweede uur jazz bij ZFM. Het, eh, het, laatste nummer wat ik ga spelen, dat is eh, van hetzelfde album, maar ook van eh, Modern World. Het heet Forever You van Dennis van Aassen. En het nummer heet Strawberry Moon. En ik hoop u weer te mogen verwelkomen in het derde uur op deze zondagochtend. En dan wordt het dan zondagmiddag, 30 augustus, regenachtig Zandvoort, bij ZFM Jazz. Dank u wel. the gray ever colder. The winds get bolder, hills all night and day. I need to hold her and never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason the shores up in June. The kicks of the season, so now's a good time. clear of the season monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back.